Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het Griekse parlement heeft een nieuw pakket met hervormingen goedgekeurd. De steun van het parlement was een eis van de geldschieters... om verder te onderhandelen over een nieuw steunpakket voor Griekenland. Vorige week werd er al een eerste pakket met maatregelen aangenomen. Dat ging over een hervorming van het pensioenstelsel en een verhoging van de BTW. Nu is er gestemd over onder meer een hervorming van het civiele recht... en de bescherming van belastingbetalers en hun spaargeld. Doordat ook daar het parlement mee heeft ingestemd... is de weg nu vrij voor onderhandelingen over een nieuw steunpakket... van 82 tot 86 miljard euro voor Griekenland. Na een botsing tussen twee boten op de Nijl in Egypte zijn gisteravond zeker twaalf mensen verdronken. Een boot met passagiers sloeg om nadat een kleine vrachtboot er tegenaan botste. Hulpdiensten wisten nog zes mensen levend uit het water te halen. Twaalf lichamen zijn inmiddels geborgen. Naar drie opvarenden wordt nog gezocht. In de Amerikaanse stad Ferguson is een Afro-Amerikaanse man aangesteld als politiechef. Andre Anderson moet de komende zes maanden het vertrouwen van de burgers in de politie weer herstellen. Sinds de dood van de 18-jarige Michael Brown vorig jaar hebben veel zwarte inwoners geen vertrouwen meer in de politie. De ongewapende Brown werd op straat doodgeschoten door een blanke agent. Dat leidde in de week erna tot rellen. Oliemaatschappij Shell heeft de laatste twee vergunningen gekregen... die nodig zijn om te kunnen boren in het Noordpoolgebied bij Alaska. Dat gebied is belangrijk voor Shell omdat er waarschijnlijk veel olie in de bodem zit. Dan nog het weer. Een zwakke storing trekt over het noordwesten en noorden van het land.